in de lampstraal. Keus genoeg dus. En misschien ook nog even luisteren naar het laatste nummer van deze vrijdagavond live. Die bijna ten einde is. Aanstaande zondag ben ik er weer vanuit de studio. Nu nog even de noord Sonny Stitt en de klassieke When It's Sleepy Time Down South.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 Dat zegt het plaatsvervangend hoofd van de VN-vredesoperatie in een rapport aan de VN-veiligheidsraad. In dorpen in het oosten van Congo werden in de maanden juli en augustus meer dan 500 vrouwen en meisjes verkracht. Volgens de topdiplomaat van de VN is de Congolese regering verantwoordelijk voor de veiligheid van haar burgers, maar heeft ook de VN-vredesmissie tekortgeschoten. geschoten. Bij het Centraal Station in Den Haag, waar een gebouw van de architect Rem Koolhaas had moeten komen, wordt tijdelijk een plein ingericht. De bouw van het kantorencomplex in de vorm van een M werd een paar weken geleden afgeblazen vanwege de economische crisis. Om toch iets moois te maken van het braakliggende terrein komen er bankjes en plantenbakken. De aankleding van het tijdelijke plein gaat een half miljoen euro kosten. In een schoenenfabriek in Honduras hebben vier gewapende mannen een bloedbad aangericht. Ze liepen de fabriek in en openden het vuur op de arbeiders. Zeker 18 mensen kwamen om het leven, vijf anderen raakten gewond. De aanleiding voor de schietpartij is niet duidelijk. In de stad woedt een felle strijd tussen drugsmokkelaars en straatbendes. De KLM gaat vanaf morgen de oude uniformen van zijn stewardessen hergebruiken. Er is een speciale machine ontwikkeld die van de bekende blauwe kleding pluisjes maakt. Daarvan kunnen weer nieuwe producten worden gefabriceerd, zoals KLM blauwe damestassen en pantoffels. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij wil daarmee een bijdrage leveren aan een beter milieu. Tot nu toe werden alle verouderde uniformen verbrand. De KLM wilde zo voorkomen dat kwaadwilligen de kleding misbruiken om bijvoorbeeld makkelijk door de controle te komen. Het weer. Regenachtig, vanmiddag buien, mogelijk met onweer en het wordt een graad of 18. Morgen periode met zon en geleidelijk minder buien.